2 uur. Waterwalgemoed met het RWS Journaal. De dader is opgepakt voor poging tot doodslag of zware mishandeling. In meerdere Duitse steden zijn gisteravond honderden tegenstanders van de AFD de straat op gegaan om te protesteren tegen het succes van de rechtspopulistische partij bij de Bondsdagverkiezingen. De AFD is met 13% van de stemmen de derde partij van het land geworden. De CDU-CSU van bondskanselier Merkel is de winnaar van de verkiezingen... maar behaalde met 33 wel het slechtste resultaat sinds 1949. Merkels huidige coalitiepartner SPD wil niet verder regeren. Mogelijk gaat Merkel in zee met de liberale FDP en de Groenen. In het oosten van Syrië heeft IS een hoge Russische militair gedood. Hij zat in een commandopost van het Syrische leger. Die werd beschoten met mortiergranaten. De Rus was een van de hoogste Russische militairen in Syrië. Een op de vijf bedrijven met minimaal tien medewerkers is vorig jaar aangevallen door hackers, blijkt uit cijfers van het CBS. Bij de helft van de aangevallen bedrijven heeft de hack ook geld gekost. Het gaat onder meer om ransomware, waarbij bestanden niet meer toegankelijk zijn totdat er geld is betaald aan de hackers. Vooral ondernemingen in de financiële sector en energiebedrijven worden getroffen. Volgens het CBS komen hackaanvallen nog wel altijd een stuk minder voor dan gewone computerstoringen. Het weer nog, de bewolking neemt toe en er kan ook mist ontstaan. Minima liggen rond de 8 graden.